In de duurzame doorbraakagenda die partijleider SAP de komende dag presenteert... staat dat ze de subsidie op fossiele brandstoffen radicaal wil afbouwen. Zo wil GroenLinks kolen, kerosine, olie en diesel extra belasten... stoppen met de aanleg van nieuwe wegen. Ook wil GroenLinks niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... en een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te dringen naar 3 Volgens SAP leveren de plannen van GroenLinks in 2015 12 miljard euro op. CPB moet de plannen nog doorberekenen. Het Amerikaanse ministerie van Financiën verwacht een kleine winst te maken op de staatssteun die Amerikaanse banken, hypotheekverstrekkers en autofabrikanten kregen tijdens de financiële crisis. Vooral de steun aan meer dan 700 banken leverde veel op. Het redden van de autoproducenten General Motors en Chrysler kostte miljarden, maar het behoud en herstel van de auto-industrie heeft geleid tot 230.000 nieuwe banen. Volgens het ministerie van Financiën wordt de economie sterker, maar blijft de huizenmarkt nog zwak en de werkloosheid hoog. De topconferentie van Amerikaanse landen in Colombia is afgesloten zonder gezamenlijke verklaring. De 30 staatshoofden en regeringsleiders hadden vooral een meningsverschil over Cuba, dat opnieuw geen uitnodiging had gekregen voor de top. De Zuid- en Midden-Amerikaanse landen willen het communistische land voortaan uitnodigen. Canada en de VS willen dat Cuba eerst democratische hervormingen doorvoert. De topconferentie van Amerikaanse landen werd overschaduwd door een schandaal met Amerikaanse veiligheidsagenten en militairen van president Obama... Ze zouden prostituees hebben bezocht. Elf Secret Service agenten zijn geschorst. Vijf militairen hebben huisarrest. Het weer in het binnenland helder, kans op lichte vorst. Komende dag vrij zonnig, maar in het noorden